Goedemiddag, ik ben Suzanne en dit is het nieuws van NOS op 3. De Amerikaanse presidentskandidaat Kamala Harris heeft haar running mate bekendgemaakt, Tim Walz. Hij wordt de vice-president van Harris als zij de verkiezingen in november wint. Hij gaat nu samen met haar campagne voeren om de meeste stemmen te krijgen. Hij is nu nog de gouverneur van de staat Minnesota. Dat vertelt deze presentator van ABC News. Kamala Harris's decision on her running mate Harris is poised to pick Minnesota governor Tim Walz as her potential vice president. Walz is a former public school teacher now in his second term as governor. He served in the Army National Guard and coached high school football and basketball before being elected to Congress in 2000 normaal hebben presidentskandidaten maanden de tijd om een geschikte running mate te vinden. Maar Harris moest die keuze snel maken nadat Biden zich een paar weken geleden had teruggetrokken uit de verkiezingsrace. Een jongen van 15 heeft zich gemeld als verdachte van een aanslag met een molotovcocktail op een huis in Kaatsheuvel. Door die aanslag een paar maanden geleden ontstond er brand in de woning. De bewoners waren op het eh, moment van die explosie niet thuis. Op bewakingsbeelden was ook nog een andere persoon te zien. De politie is nog op zoek naar die tweede verdachte. Een dikke boete voor een automobilist op de A2 bij Den Bosch. Want haar kind stond op de bijrijderstoel en hing zelfs met zijn hoofdje uit het autoraam. Nou, de vrouw heeft een boete van 270 euro gekregen omdat het kind geen autogordel droeg. En de hockeymannen staan in de finale van de Olympische Spelen. En daarmee hebben we sowieso al een zilveren medaille te pakken. De heren wonnen net met 4-0 van Spanje. iedereen gaat juichen, iedereen gaat staan, iedereen gaat klappen voor dit Nederlands elftal. Dat dominant was van de eerste tot de laatste minuut. Voor het eerst sinds 2012 staan de hockeymannen in de Olympische finale. Ja, de finale is donderdagavond om 7 uur. Dan nemen ze het op tegen India of Duitsland. Het weer nog een paar uur veel zon. Vanavond wordt het bewolkter en kan het in het zuidwesten gaan regenen. Vannacht overal buien met kans op onweer. Morgen dan eerst regen, later droog en zonnig bij een graad of 22.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 I'm not pretending. No hope, no love, no glory. No happy ending. This is the way that we love. Like it's forever. Then live the rest of our life. But not together. Wake up in the morning. Stumble on my life. Can't get no love without sacrifice. If anything should happen, I guess I wish you well. Mm, a little bit of heaven, but a little bit of hell. This is the hardest story that I've ever told. No hope of love or glory.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 Bij een droneaanval door Hezbollah in het noorden van Israël... zijn door granaatscherven vijf mensen gewond geraakt... Hezbollah zegt dat de aanval een vergelding was... voor de dood van een Hezbollah-strijder die bij een Israëlische aanval om het leven kwam. De Nederlandse hockeymannen hebben op de Olympische Spelen met 4-0 van Spanje gewonnen... en zich zo geplaatst voor de finale. Later vanavond maken Duitsland en India uit wie de tegenstander zal zijn in de finale komende donderdag. En het weer zonnig en maximaal 29 graden. Vannacht en morgenochtend kans op regen. wat is mijn hart? Wat is jouw woord? Als het kil, als het stil, als het hard en berekend is. Als het beeld dat je schetst, dat me kwetst, zo vertekend is. Wat is jouw woord?